Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op 501. turn. in de tweede uur van Donderslag. Bezoeken we daar ook weer naar Bieruur. En die zullen we rond Biru wel vinden op het moment dat de klok natuurlijk weer begint te schuimen hier in Studio 11. De daverende donderdag eh, die duurt tot middernacht. Nou, ik zou zeggen, het kan niet op. Het is jammer, maar helaas. Ik begon dit uur met In Trouble van de Braziliaanse zanger-gitarist Nuno Mendeles. Straks hoor je de donderdisc van vandaag. Rob heb ik zo weer aan de telefoon. Dat is om ongeveer half bier. Ook een nieuw recept in Wat gaan we eten en dat dus allemaal straks. Het gaat om nu en dat doen we met Van Orly, Saskia van Orly. Het wonderschone nummer Calling Out. other than this peace of mind. donderdisk van de Radio 501 Daverende Donderdag. De donderdisk is vandaag van de Nederlandse band Monks Avenue en het heet The Rain en komt uit 2010. De donderdisk. This Way, een prachtig nummer van de veel te jong overleden Jim Croce. Snowy nights and Christmas lights, I see window pane. Make me wish that we could be together again. And the windy winter avenues just don't seem the same and the Christmas carols sound like blues, but the choir is not to blame. But it doesn't have to be that way. What we had should never have ended. I'll be dropping by today. we could easily get it together tonight. It's only right. crowded stores, the corner Santa Claus, tinselled afternoons, and the sidewalk bands play their songs slightly out of tune on the windy winter avenues. There walks a lonely man, and if I told you who he is, well, I think you'd understand but it doesn't have to be that way. What we had should never have ended. I'll be dropping by today. Cause we could easily get it together tonight. It's only right. No, that way. What we had should never have ended. I'll be dropping by today. Cause we could easily get it together tonight. It's only right. Van Jim Croce naar Jimi Hendrix. Dit nummer komt van het album Are You Experienced uit 1967. Het heet Red House. jaren 60 ontdekt Paul McCartney een zangeres. Ze heet Mary Hopkins en ze zette toen Those Were The Days op de plaat. chance I'd see uit Engeland. Speciaal voor Arwin Tomminga nu een plaat van Lenny Gravitz, Always on the Run. donderslag op donderdag. Hey, De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is inmiddels half bier hier op mijn klok in Studio 11. En natuurlijk hebben we Rob Ricard aan de andere kant van de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En dat doen we ook deze eerste eh, donderdag, donderslag moet ik zeggen, van deze maand. Eh, welkom terug. Ehm, jouw platenkeuze, daar gaat het om. Ja, daar, ik ben er weer. Ja, gezellig. terug. Ehm, nou, ik, heb, eh, ik had het al gezegd, hè, het was een eh, niet-Amerikaanse uit Los Angeles. Ja, uit Los Angeles. ja. Eh, de, moed, de, moeder is Amerikaans en de vader is Nederlander. Oh, hoe hebben die elkaar gevonden? Dat weet ik niet. Oh, dat weet ik niet. Maar ze is wel de dochter ervan. Oh, dus ze hebben het wel even en ze is dual, dual. ze is en Nederlands en Amerikaans. Dat, eh, oh, dat heet bilingual. Nee, dual. Oh, twee paspoorten. Twee paspoorten. Oh. Dual citizenship. Dat mag kennelijk daar nog. Ja, ja, ja. En ze is ook bilingual. Bilingual, ja. Ja, want ze spreekt twee talen. Nederlands en eh, Engels. Dat is heel handig. Is ja. zo? Hoe weet je dan dat ze Nederlands spreekt? Want ze zingt Engels. Ja, nou, ik heb even gegoogeld op die, eh, op die datum. Ja. Op haar geboortedatum. En eh, op eh, Los Angeles. En eh, nou, toen op een gegeven moment kwam ik uit bij, bij mevrouw Jansen. Oké, nou, Laura dus. Laura, ja. Laura weet Jansen. ook welk nummer het is? Nee, dat weet ik niet. Wat... Stond dat er niet bij? Nee, want ze hebben van meerdere nummers gedaan. Dus, Oh, nou, dan zal ik een tip, een, timp, een tip van de hint geven. Ja. Het is van de LP Bells uit 2008. Oh, en moeten we nou nog een keer haaien dan? Nee, je kunt gewoon zeggen. Oh, hey, maar hoe, het, eh, hoe ben jij op dit spoor gekomen van Laura Jansen? Heb jij... Uh... Zal ik je eens wat vertellen? Nee. Ik weet het niet. Dat weet je niet? Nee. Ik was in mijn muziekcollectie aan het kijken en ik, eh, ik dacht, nou, we zitten nog niet aan de 40 40% dus eens... hè, waar je het over had. Ja, ja, dus laat ik eens bij de dames kijken. En toen kwam ik een LP van Laura Jansen tegen. Oh, die zat in jouw collectie? Ik heb denk ik ooit dat er één nummer op stond wat ik leuk vond. Dat zou ik hem wel een keer gekocht hebben. Ja, en, en nu heb je hem eruit gepakt, afgestoft en denkt van nou, nu gooi je hem in de fabuleuze platenkeuze. Ja, ja zo was het. Om het kwotum te halen. Ja, het kwotum van 40% ja. Eh, eh, vrouwelijke... Eh, ja, ik denk dan, hebben we het maar gelijk gehad, hè. Vrouwelijke muzikanten. Ik weet niet hoeveel we het nu al hebben, maar we zijn, we twee weken bezig, hè. Acht al. Hm. Oh, acht. Oh, dat gaat wel erg hard nu hey, maar uh, kondig hem aan, dan gaan we hem draaien. Want ik ben... het is een vrouw, hè? Nee, ik heb het over het nummer. Ik, eh, ik heb het over de... Haar nummer. Ja, dat is... Uh, Dan praat je over hem. Ik ga die trek draaien. Ik ga... Nee. Het is toch haar nummer? Het is toch een vrouw? Nee. Ja, zij is een vrouw, maar, maar uh, is mannelijk trek, ja. Trek is mogelijk. Eh, ja, het is goed. <laughs> dat is de meubel zo. <laughs> ik <laughs> eh, zeg je, hè?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 Nemo from Turner. tone on a hot and dusty night. We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a baggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. You're all everything's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want to at the Coke convention. machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus. is a Blastercon. Be wary, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They have a tasty habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean. Boys will be boys, and play with toys, so be strong with your beat. you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you all work for me? Je luistert naar Donderslag en je luistert naar Nuno Mendeles No Matter Where. Ik ben er tot 4 uur en na dit nummer eh, van Nuno Mendeles gaan we kijken wat we gaan eten. vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> Van de week kreeg ik een recept opgestuurd door John Langejans. Hij stelt voor om oud-Hollandse hutspot met haché te maken. Dit is een recept voor vier personen en ik zou zeggen pak even pen en papier en dan kun je het recept meeschrijven. De volgende ingrediënten zijn hiervoor nodig. 1 kilogram grote aardappelen, iets kruimig en die moeten worden geschild. Twee zakken oud-Hollandse uh, stampotgroenten en hij schrijft die zijn verkrijgbaar bij AH. Twee eetlepels eh, boter, twee uien en die moeten worden gesnipperd. Eén bakje Provençaalse rundereepjes van ongeveer 360 gram. En één zakje mix voor Hollandse haché. Dat zijn de ingrediënten en dan moeten we dit ook nog allemaal bereiden. En dat doen we dus als volgt. Schil de aardappelen en halveer ze en zet ze op met 400 ml water en kook ze in 20 minuten gaar. Kook de stampotgroente 12 eh, tot 15 minuten volgens de aanwijzing op de verpakking. Frit de boter in een braadpan en fruit de ui 3 minuten. Voeg de rundereepjes toe en roerbak 4 minuten op hoog vuur. Voeg de mix voor haché en 200 ml water toe. Breng de haché al roerend aan de kook en stoof nog 3 minuten op laag vuur. Giet de aardappelen af en stamp ze tot een grove puree. Voeg naar smaak peper en zout toe. Giet de stampotgroente af en vang het kookvocht op.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 Dit is Radio 5 is Radio 5 Eh... Uh... zo gezond, ja de Chinees doet veel meer met vlees. neem een goed besluit. Ga er eens op uit en haal eens iets lekkers in huis. Nasi mis bami saté. Neem ook nog een lumpia mee. Eet je maar op, het is ook zo gezond. Ja, de Chinees doet veel meer met vlees. is Radio 501. Is Radio 501. I'm gonna ramble. 501. Till the day I die. Amadeus Mozart schreef de opera Le Nozze di Figaro. In het Nederlands heet dat Figaro's Bruiloft. Deze opera is gebaseerd op een blijspel van Pierre Beaumarchais. En het is een vervolg op de Barbier van Sevilla. En dat is weer een ander blijspel van Pierre Beaumarchais. Eh, Mozart schreef Figaro tussen oktober 1785 en april 1786. Uit deze opera komt Cherubino's aria. En ik heb hem hier eh, in een leuke dansbewerking en die is afkomstig van het album Adia Classic van de Belgische orkestleider Adriaan van Landschoot in samenwerking met de zangeres Gaisha. Er zal wel weer veel commentaar op komen, denk ik. Want eh, de liefhebbers van de klassiek zullen dit wel weer een verkrachting vinden. En dat was ook het geval met Exception in de jaren 60. Die kregen toen ook veel kritiek. Maar ondanks dat hadden ze toch eh, behoorlijk wat hits met hun eh, populaire versie van klassieke muziek. Inmiddels begint uh, Cherubinos aria van uh, Adia en Geisha aardig te klimmen in de hitlijsten van België en Australië. En het lijkt erop dat het hier ook een grote hit gaat worden. We gaan luisteren. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Donderslag. Donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogier, bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Hè? Opgelucht? Ja alles komt een eind en het is bijna 4 uur, dus tijd om te gaan afsluiten. Donderslag sluiten we af. De daverende donderdag natuurlijk niet, nogal lang niet, die duurt namelijk tot middernacht. Mocht het zo zijn dat je donderslag helemaal niet of niet helemaal hebt kunnen horen, niet treurt, je kunt alles terugluisteren. Ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en klik op uitzending gemist. Dan krijg je een webpage eh, met een overzicht van de programma's. Klik op het programma dat je wilt terughoren en dan krijg je een vervolgpage. Je kunt daar het programma terugluisteren of downloaden voor op je iPod, mp3-speler of gewoon op je pc of laptop. Ik ben de hele week bereikbaar via e-mail. Pak even je pen, even snel. Ja? Hier komt mijn e-mailadres. Heb je een pen? Komt die? 501rvd.gmail.com Dus 501 rvd apenstaartgmail.com. Ik ben op internet te vinden op de social pages eh, Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD 501. Alles over Radio 501 kun je vinden op de official homepage www.radio501.nl. Natuurlijk kun je Radio 501 ook vinden op Hives, Facebook en Twitter. Een e-mail van Radio 501 kun je sturen naar studioradio Zo, dat was het huishoudboekje. Eh, gaan we nu naar de dankspraak, zoals iedere week weer. Theofried, bedankt voor jouw eh, terugblik op de maand februari van 2010 in de blablablog. blog Rob Rika, bedankt voor je platenkeuze. Eh, mijn redactie ook weer bedankt en natuurlijk ook het Radio 501 team bedankt. En jullie natuurlijk ook, hè? de vrienden van de show, de vrienden van Donderslag. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er de volgende keer weer bij zijn. En dat is alweer volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. Oh ja, eh, aanstaande zondag ben ik er ook in de carousel van 4 tot 6. Dus zondag van 4 tot 6 en het thema is dan heimwee. Ga ervoor weer even naar wwwradio op zondagmiddag. Ik ga nu afsluiten met de wekelijkse weekspreek. Je moet mensen niet beoordelen op hun fouten, maar beoordelen op het vermogen hoe ze leren van hun fouten.